Als Iran de raketten ook geleverd heeft, heeft het land het wapenembargo geschonden, maar de VN vermoedt dat de raketten gesmokkeld zijn. Het is niet bewezen dat Iran daarbij betrokken was. Iran steunt de Houthi-rebellen in Jemen. Een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië probeert ze te verdrijven. De Saoedi's en de VS beschuldigen Iran al langer van het leveren van wapens aan de rebellengroep. De dubbele bomaanslag vorige maand in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft meer dan 500 mensenlevens geëist. Dat concludeert een onderzoekscommissie. In de laatste telling werd gesproken van ruim 350 mensenlevens. Daarmee was de aanslag van 14 oktober al de dodelijkste in de geschiedenis van Somalië. Die dag ontploften twee vrachtwagens vol explosieven. De politie heeft deze week in de omgeving van Hogeveen zes mensen van een witwasbende aangehouden. Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht. Dat gebeurde in contant geld, zodat ze de belasting konden ontduiken. De politie heeft beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden, vuurwapens, munitie en ruim een half miljoen aan contanten. Berichtenservice WhatsApp heeft wereldwijd platgelegen. Gebruikers uit verschillende landen, ook Nederland, zeiden op sociale media dat ze geen berichten konden sturen of ontvangen. De storing begon rond kwart voor acht gisteravond en duurde ongeveer een half uur. WhatsApp, onderdeel van Facebook, heeft naar eigen zeggen ongeveer een miljard gebruikers. Het weer bewolkt met soms opklaringen. De temperatuur ligt vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Lokaal kan het glad zijn. Komende dag is het in een groot deel van het land bewolkt bij hooguit 2 graden.